Vijf uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. President Desi Bouterse is bijna terug in Suriname. De oud-legerleider werd veroordeeld tot 20 jaar cel... voor zijn aandeel in de decembermoorden van 1982. Bouterse was tijdens die veroordeling op staatsbezoek in China. Over een half uur komt hij aan op luchthaven Zanderij. In Suriname is het dan half twee s'nachts. nachts. Na aankomst geeft hij een persconferentie. Zijn woordvoerder heeft gezegd dat Boudersen belangrijke zaken zal bespreken. Negen mensen zijn omgekomen bij een vliegtuigongeluk in de Verenigde Staten. Een klein vliegtuigje was onderweg van South Dakota naar Idaho. Niet lang na het opstijgen stortte het toestel neer. Er woeden momenteel sneeuwstormen in South Dakota. De oorzaak van dit ongeluk is nog niet bekend. Onder de negen doden zijn twee kinderen en de piloot. Drie mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Bij een vuurgevecht tussen leden van een drugskartel en de politie in Mexico zijn 14 doden gevallen. 10 bendeleden en 4 agenten. Dat gebeurde in het dorpje Villa Union, niet ver van de Amerikaanse grens. De Mexicaanse president zei vrijdag nog dat het land geen buitenlandse inmenging nodig heeft om drugskartels te bestrijden. Maar na een aantal recente geweldsuitbraken zijn er twijfels over de strategie van de president. In het centrum van Amsterdam heeft een man gisteravond met een mes gezwaaid. Hij viel mensen lastig op het rokin. De politie heeft in de lucht geschoten als waarschuwing. Pas daarna kon hij worden aangehouden. Het mes is afgepakt en de man zit vast. Wat hij van plan was, is niet duidelijk. Bondscoach Ronald Koeman is niet ontevreden met Oostenrijk als tegenstander in de groepsfase van het EK voetbal volgend jaar. Oranje had het volgens Koeman erger kunnen treffen met bijvoorbeeld Portugal. Andere tegenstander in de poolfase wordt Oekraïne. De derde tegenstander wordt pas bekend in maart. Het weer nog, helder met landinwaarts lichte vorst. Het kan glad en mistig zijn.